Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op het huis van Vestia-topman Marcel de V. in Hazerswoude. Dat blijkt uit gegevens van het kadaster. Uit de gegevens blijkt verder dat het OM een vordering van 9,5 miljoen euro op de V heeft. De financiële topman van de Rotterdamse woningbouwcorporatie werd vrijdag opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij omkoping, witwassen en belastingfraude. In februari werd bekend dat Vestia in grote problemen verkeerd Door speculatie met financiële producten kampt het met een tekort van anderhalf miljard euro. Vodafone zegt dat klanten niet meer verkeerd worden verbonden als ze iemand willen bellen. Daar kwamen vandaag opnieuw klachten over, net als vorige week. Het probleem kwam door werkzaamheden aan de noodvoorziening die moest worden aangelegd na de brand van twee weken geleden in Rotterdam. Vodafone gaat ervan uit dat de problemen nu achter de rug zijn. In Schonebeek in Drenthe zijn 56 huizen ontruimd geweest vanwege een gaslek. Dat ontstond aan het eind van de middag bij de aanleg van een glasvezelkabel. In een straal van 100 meter werden alle gebouwen ontruimd, waaronder een buitenschoolse opvang. 200 mensen werden opgevangen in een hotel in Schonebeek. Na een paar uur was het lek gedicht. Pippa Middleton, de schoonzus van de Britse prins William, is in opspraak geraakt. Op een foto is, te zien, is ze te zien met een vriend die met een pistool zwaait. Middleton werd achtervolgd door paparazzi toen ze met vrienden in een auto door Parijs reed. Op een gegeven moment haalde de chauffeur een pistool tevoorschijn dat hij lachend op de fotografen richtte. Pippa Middleton zat naast hem. De Franse politie is een onderzoek gestart. Middleton kan worden vervolgd voor medeplichtigheid. Het weer, vanavond trekken de buien weg, vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. Morgen begint droog met in het oosten nog wat zon, later op de dag vanuit het westen regen. Het wordt 10 tot 12 graden.